Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije worden negen dagen na de ramp nog af en toe mensen gered van onder het puin. Zo wisten reddingshonden een vader en een zoon te vinden. Maar het rampgebied wordt steeds stiller, ziet correspondent Mitra Nazar. Er zijn ook heel veel mensen al wel het gebied uit eh, naar familieleden in andere steden. Voor wie dat heeft, die optie. Eh, we hebben echt een ware exodus gezien van mensen die het gebied uit zijn gegaan. Ja, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk natuurlijk wel allemaal vluchtelingen in eigen land. Eh, en waarschijnlijk voor een heel, heel lange tijd zullen ze dat zijn. In totaal is het dodental van de ramp in Turkije en Syrië opgelopen tot meer dan 41.000. Met een landelijke actiedag wordt zoveel mogelijk geld opgehaald voor de slachtoffers. Vanmiddag stond de teller van Giro 555 op bijna 42 miljoen euro. Bij een grote brand in een opslag in Valkenburg, vlakbij Leiden, zijn gisteren voor tonnen aan hulpgoederen verwoest. De opslag in de fabriek wordt gebruikt door twee hulporganisaties die inzamelen voor Oekraïne en Belarus. Volgens Omroep West zijn drie vrachtwagens met daarin onder meer ziekenhuisbedden, zondevoeding, generatoren en kleding in vlammen opgegaan. Na twee uur zit er alweer iemand op jouw gestolen fiets blijkt uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam. Ze plakten een GPS-trekker op 100 tweedehands fietsen... en zetten die dingen neer op plekken waar vaak fietsen gestolen worden. Gemiddeld hadden de gejatte fietsen binnen twee uur een nieuwe gebruiker. Ook reizen de dieven niet ver om de fiets te verkopen. Dat gebeurt vaak een klein stukje verderop. En de man is gisteravond in de Amsterdamse PC Hoofdstraat beroofd van zijn dure horloge. Hij reed met zijn auto door de chique winkelstraat toen hij een harde klap hoorde en zag dat zijn buitenspiegel was gebroken. Voor zijn auto stond iemand alsof hij gewond was geraakt. Die man, de man stapte uit om te helpen, maar werd door iemand anders vastgepakt. En voordat hij het wist, trok weer iemand anders zijn horloge van zijn arm. Die drie dieven die zijn nog niet gevonden.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 hey, dat rijmt. Iedereen van harte welkom. Weer twee uur lang country, folk Amerikanen en bluegrass muziek heb ik voor je klaarstaan op onze playlist. En verder natuurlijk een spotlight album, de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk een gloednieuwe maandartiest, of beter gezegd maandartiesten. De digitale brievenbus en verder nog veel meer andere fijne muziek. Nu bluegrass, want dat is natuurlijk altijd het tweede nummer in de show. Hij speelt mandoline bij de Yonder Mountain String Band band en zijn eigen band. En stond er met diverse artiesten op het podium. We gaan nu even terug naar augustus 2020. Want toen kwam dit nummer uit. Dit is They're Holding Up The Ladder. Dit is Jacob Joseph. They're holding up the ladder that gospel ladder, always heeding every sign. I know my Savior's with me and He's teaching me to climb. Every day that I'm climbing, there's a battle for me. At the top of this ladder is another victory. sure there shall be afraid to climb. Can't you hear the angels cheering? Soon the band Blue bluegrass hier bij de National Radio Show. En verderop hoor je natuurlijk nog veel meer van deze muziek voorbij komen. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbussen. en daarvoor gaan we naar Ierland. Deze meneer zit al 30 jaar in het vak en is al een supporting act geweest bij namen als een Hal Ketchum en de Bellamy Brothers. Met voorbeelden als een George Jones en Merle Haggard kun je wel raden dat zijn stijl van country muziek oldschool is. Het nummer heet Kenny en dit is Joe Moore. The news has hit the country scene. Kenny slipped away to another world to entertain, they say. We must accept it's final, it's real and not a dream. Kenny's off now living on his island in the stream. Is that to another world to entertain, they say. We must accept it's final, it's real and not a dream. Kenny's off now living on his island in the stream. Ja, en over welke Kenny zou Joe Moore het nu hebben? Natuurlijk over de legendarische Kenny Rogers en zijn muziek. Dat was onze eerste digitale brievenbus-inzending. En je hoort daar natuurlijk nog veel meer van voorbij komen in de show. Maar nu gaan we weer even lekker terug in de tijd. 1972, The Happiest Girl in the Whole USA. Dit is Donna Fargo. sunshine. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug, but two. do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? coffee, I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. a shout out or music request. Nashville Radio Show. never meant to live here in New York City There's a longing in my soul for my home Out on the banks of River City so that's where I'm gonna go dat was de folkartiest David Jameson en Gone Like the Wind van zijn album Tall Dark Pines hoorde je dit nummer. We gaan naar onze maandartiesten voor februari dat is deze keer Rascal Flats. De band bestaat uit Jay DeMarcus en Gary Lavoie, de achterneven van elkaar. En verder hebben we nog gitarist Joe Don Rooney en drummer Jim Riley. En ze werden door zangeres Myla Mason geïntroduceerd bij Lyric Street Records en in 1999 teken ze een contract bij deze platenmaatschappij. De band debuteerde in 2000 met een single dat gelijk een nummer 3 notering werd. Dat is Praying for Daylight. Dit zijn de Nashville Maandartiesten. I've got the lights turned up, the doors locked, the bedroom TV's on. the nights since you've been gone illusion betting you would never leave dat waren onze maandartiesten Rascal Flats. Dus de rest van februari staat in de teken van hun muziek. En nu gaan we verder met een nummer. Dat is een duet tussen Blake Shelton en Ian Flanagan. Blake is al voor veel artiesten de coach en mentor geweest bij de Voice USA. En dat deed hij dus ook voor Ian Flanagan. En deze meneer zijn stem klinkt of dat hij elke dag gorgelt met whisky... en per dag een slof sigaretten wegweekt. Maar wat klinkt dit mooi. Dit is hun duet en dat heet Grow Up. dreamers, backseat players, windshield singers, small town living, love the haters, Main Street beat, drop review shakers. They say we're never gonna grow up. Hand stamped handshakes, love drunk tipsy, map whiskey, kiss me, strap off her shoulder, feel that fire. Embers in her eyes, gonna burn me higher. They say we're never gonna grow up. Well, they might be right, cause we're alive, we're alive, and tonight we're raising something cold up. thought we would one day, but hey, we ain't, cause one day still ain't showed up. night We're raising something colder Thought we would one day But hey, we ain't Cause one day still ain't showed up the way down. Ain't getting old if it ain't old now. They say we're never gonna grow up. We're never gonna veel gezegd. Ian Flanagan en Blake Shelton en hun duet Grow Up. Ja, het zegt Astrid, heb je nog een lekker oud country plaatje voor opa? Jazeker opa, dat hebben wij uit 1964 zelfs. Connie Francis en Hank Williams Jr. en Making Believe. Dank je. making still love me It's leaving me Alone and so blue But I'll always dream Still I'll never own you Making me I can do. I can't hold you close, honey. Nashville. Met nu country uit Nederland. Sometimes life is hard on me. It seems like I'm dragging myself down. But just when to a voice that keeps me warm wasn't smiling too. If you she wasn't smiling too. dit nummer schreef, had zij in haar achterhoofd. Wat zou Dolly Parton doen in de bepaalde situatie? En dat leefde dus mijn favoriete nummer van het album Home op. What Would Dolly Do? We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan daarvoor zelfs naar Texas voor de band Kinfolks. Ze hebben een... Kinfolk moet ik zeggen. Ze hebben een nieuwe single die gaat over het feit dat dingen niet altijd gaan zoals je wilt. Maar dat het soms vreemd genoeg het leven beter maakt. Sunny en 72. luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. There's a for sale sign in the front yard next door. They bid a little more off than they could chew old couple across the street is headed for a divorce court. And I'm crunching up crackers in my chicken soup. something about PMS My cell phone rings, brother calling from Mobile Going on about his troubles with the IRS <laughs> Cause when van Kim Folk en Sunny and 72 in de digitale brievenbus. En nu naar 1974. If you love me, let me know.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 We gaan naar het Spotlight album en dat is het debuutalbum van Kick Brooks en Ronnie Dunn. Oftewel Brooks Dunn uit 1991, het album Brand New Man. Albert de Jong stuurde ons een mailtje en met de vraag of wij zijn favoriete top 4 van dit album wilden draaien in de show. En natuurlijk willen we dat. Je gaat eerst luisteren naar Boot Scootin' Boogie en daarna Neon Moon. Dit is het Nashville Spotlight album. Out in the country past the city limit sign where there's a honky tonk the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music, and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot scoot boogie. I got a good job. I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup Struck. stuck what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. year. I spend most every night beneath the light of a neon moon. this smoke-filled eh. room. No telling how many tears I've sat here and cried. never gonna de twee eerste nummers van het Spotlight-album. Het album wat door Albert de Jong tot Spotlight-album van de week werd gebombardeerd. Want dit is zijn favoriete album en we draaien zijn favoriete top 4. dit waren de eerste twee. En in het tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album. Nu Americana en Folk. Dat is de muziek die Jocelyn en Don maken. En dit is Light the Spark. It's been a long Golden Classic. bed dat was Rosalie Mathis en Will the Circle Be Unbroken. Een plaat die echt door ik weet niet hoeveel artiesten is gecoverd. Nu nog muziek van Rascal Flats, onze maandartiesten. Dit is I'm Moving On. Dit zijn de National Maandartiesten. I've dealt with my ghost and I've faced all my demons. finally content with the past I regret. I found you find strength in your moments of weakness. For once I'm at peace with myself. I've been burdened with blame, trapped in the past for too long. faces Each one is different But they're always the same They mean me no harm But it's time that I face it They'll never allow me to change but live like I shouldn't.